Volgens Duitse media zouden er 50 mensen gewond zijn geraakt, van wie 10 zwaar gewond. Het gebeurde op de A9, een belangrijke snelweg tussen Berlijn en München. Die weg is nu tijdelijk dicht. Joshua Brunet voetbalt niet meer bij FC Twente. De club heeft het contract van de verdediger ontbonden nadat hij gisteren te horen kreeg dat hij een maand de cel in moet. Brenet is veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs. Zijn contract liep sowieso al af in juni. Amerika heeft er een miljardair bij. Na 30 trekkingen is de Mega Millions jackpot eindelijk gevallen. De winnaar krijgt ruim een miljard dollar. Misschien horen we nooit wie zoveel geld heeft gewonnen. Want door een nieuwe wet mogen dit soort winnaars anoniem blijven. De kans dat je wint is trouwens super klein. Ongeveer 1 op 302,6 miljoen. En een opmerkelijk verhaal uit Japan. Een grote fabriek daar stopt met het maken van babyluiers. Er is te weinig vraag naar, omdat er veel minder kinderen worden geboren. Het zegt iets over hoe snel het land vergrijst, vertelt correspondent Anoma van der Veren. Helemaal als je bedenkt dat het bedrijf niet alleen stopt met, uh, met eh, luiers voor baby's, maar ze gaan het vervangen met incontinentieluiers. Ja, dus eh, ik was toevallig een aantal, dagen, aantal dagen geleden nog bij de drogist. Dan check ik altijd de situatie bij de rekken. ja, je ziet echt dat het overgrote deel voor ouderen is. Want ja, dat is de enige plek waar de vraag nog wel groeit. De verwachting is dat het aantal inwoners in Japan voorlopig alleen maar blijft dalen.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 you are the only what you are. The only one I'll ever want from mine. That's what you are. You are. What makes me happy? You are my is what you are. Everything I ever want for mine is what you tweede uur begonnen met Michael Jackson, She Is Out of My Life. En gevolgd door Dolly Parton, You Are. En we gaan door met There'll Be Sad Song To Make You Cry van Billy Ocean. that special melody. Dit was Diana Warwick met All the Love in the World. Parfum, aanstekers en mammoetand. Hele en halve poppen, oude oorlogsmateriaal, schoenen, speelgoed, brillen, flessenpost. Resten van schepen of vliegtuigen, een stukje metaal van een NASA-raket. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te vinden in het Juttersmuseum. Veel van wat de zee ooit heeft weggenomen, keert hier in Zandvoort terug aan het land. Het Museum is een kleinschalig en wordt draaiende gehouden door een enthousiaste groep vrijwilligers. De vaste openingstijden zijn woensdag van half 2 tot 4, zaterdag en zondag van 12 tot 4. Het museum ontvangt graag schoolgroepen en verjaardagspartijtjes buiten de openingstijden. Afhankelijk van de leeftijd bestaat zijn bezoek meestal uit 15 minuten rondkijken en of 45 minuten juttersverhalen. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden tijdens de openingsuren of telefoonnummer 571 2221 571 2221 of via mail info at juttersmuseum.nl. De entree is gratis, maar iets in de giftenpot wordt gewaardeerd. to Z. There is no question. ZFM. Dit waren achterinvolgers Forner met You Don't Wanna Live Without You, gevolgd door Randy Crawford, One Day I Fly Away. Yesterday, yesterday, yesterday. Simply Red is een Britse band bestaande uit liedzanger Mick Hucknall en verschillende achtergrondmuzici. De groep werd midden in de jaren 80 opgericht en scoorde wereldwijd vele hits. Zoals Back on the Year uit 1985 en The Right Thing in 1987. De, band, de naam van de band, Simpel Rood, komt deels van Hucknall's passie voor de voetbalclub Manchester United.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 De Crea Plus Club. Donderdag van half twee tot vier uur. Samen creatief aan de slag. Er is volop ruimte voor eigen inbreng. De kosten per keer 3,50 inclusief materialen. Koffie, thee en wat lekkers. Locatie Pluspunt. Dit waren volgens Keep on Loving You van Rio Speedwagon...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 Op dinsdagochtend komt een groep Zandvoortse senioren bij elkaar... om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken, verhalen te delen en te bewegen. Tijdens de koffie doen we een activiteit zoals een geheugenspelletje. Muziek luisteren, een quiz en hebben we heel gezellig met elkaar. Ook als uw lichamelijke of geestelijke gezondheid wat beperkt is... bent u toch van harte welkom. Doet u met ons mee? Wij nodigen u graag uit. Informatie of aanmelden kan via 06 4468 3110 06 4468 3110 en het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur. En de kosten zijn 2,50 per keer, inclusief koffie of thee. is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week.